Kasper Meijer met het NOS-journaal. Een jaar nadat de Taliban weer de macht overnamen in Afghanistan... wachten er nog 480 mensen om geëvacueerd te worden naar Nederland. Dat blijkt uit cijfers van het ministerie van Buitenlandse Zaken... waar de krant Trouw over schrijft. Het gaat om Afghanen die voor de Nederlandse overheid hebben gewerkt... bijvoorbeeld als tolk of beveiliger. Het kabinet wil alle achtergebleven Afghanen volgende maand hebben overgebracht naar Nederland. Of die deadline wordt gehaald, kon het ministerie niet zeggen tegen Trouw. De Franse politie heeft gisternacht een man van 25 opgepakt... die met het hoofd van zijn vader rondliep over een parkeerplaats. Het lichaam van de vader lag op straat. De man had een keukenmes in zijn ene hand en het hoofd in de andere. Toen de politie hem wilde oppakken, haalde hij uit met het mes... en riep hij Allahu Akbar, Arabisch voor God is groot. Volgens Franse media heeft de verdachte de Marokkaanse nationaliteit... en is hij een bekende van de politie vanwege familieruzies en problemen rond drank- en drugsgebruik. Amerikaanse politiediensten krijgen meer bedreigingen binnen... na de doorzoeking van de villa van oud-president Trump. Volgens de Amerikaanse media worden vooral mensen die bij federale diensten werken online bedreigd. Als voorbeeld wordt het dreigement genoemd om een vuile bom op het hoofdkantoor van de FBI te plaatsen. Ook de rechter die het huiszoekingsbevel goedkeurde wordt bedreigd. Een week geleden doorzocht de FBI de villa van Trump in Florida... op zoek naar staatsgeheime informatie die Trump uit het Witte Huis zou hebben meegenomen. In Oud-Beierland in Zuid-Holland is vannacht een plofkraak gepleegd op een juwelier. Er is één persoon aangehouden, meldt de politie op Twitter. Of er iets is buitgemaakt is nog niet bekend. De politie onderzoekt de explosie en roept getuigen op om zich te melden. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af vandaag. In de ochtend kan hier en daar een buitje vallen. Later plaatselijk pittige regen- of onweersbuien, mogelijk met windstoten. Het wordt 25 tot 29 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is even de hart van de ANWB.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 Recklessly, you lost that love, that love baby. Recklessly, you lost that love, lost that love, you lost that love. gonna love you if you just don't talk to me, babe. Flowing through my head, there's a question: Is she needing another side of a man? Looking at me, looking at the last three years like I did. I could never see us ending like this. Seeing your face no more, my pillow. It's a scene that's never happened this episode and I'll see You can never tell how the next day life could be Do you know what it feels like?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 Soms ruzie met mijn vrouw, dat zijn issues. Ze zegt het ligt aan jou, maar het is you. Ben een prins, deze waggie heeft paardenkracht. Hoogmoedig, ja, dat was ik in de lage klas. Nu shit, ik zit rechts zonder waterpas. Ik heb me aangepast, dat kwam later pas. Ik heb die goons in de bek en mijn flexen. Wat ga ik doen met die stek? Ja, we flexen. Het is boef op de trek, denk ik dat ik om de shine geef. Hoe is ben Wat haal je in? ja, Ik moet gaan naar Goya Ben gek of dizzy Want ik weet niet wat je doet nee. Jij blijft vragen naar mijn bankpas En reis de ronde een Atlas en Vragen wat ik ga doen Ah yeah En ik schroef Kijk wat je met me doet Dit, dit kan niet verder van mijn hart Die zegt genoeg Ik wil liever altijd hoe bruisende badplaats. Ook in de zomer. CFM. Oh, gebruik me. Als dat betekent dat je stiekem nog een beetje van me bent. Toch gebruik me. Oh, gebruik me. Ik ben niet thuis waar ik nu ben. En ben alleen voor jou bestemd, maar babe. Ik lig alleen in bed, het is leeg en kil. Ben altijd verschil tussen dag en nacht meer. Ik verlies de kracht weer. Maar wanneer ik slaap, hoor ik stemmen in mijn hoofd. God, ik bid voor dat kleine beetje hoop. Ook al weet ik dat ik lieg. Tegen mezelf, ja, ik lieg. Het lijkt of iemand is gekropen houden van de twijfel. Oh yeah. Hey, zeg mij hoe vaak ik je in mijn ogen aan en loog. Nog wat je gesproken op de Bijbel.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 Een jaar nadat de Taliban weer de macht overnamen in Afghanistan... wachten er nog 480 mensen om geëvacueerd te worden naar Nederland. Dat blijkt uit cijfers van het ministerie van Buitenlandse Zaken... waar de krant Trouw over schrijft. Amerikaanse politiediensten krijgen meer bedreigingen binnen... na de huiszoeking bij oud-president Trump. Dat gebeurt vooral online... De bedreigingen zijn volgens Amerikaanse media met name gericht tegen medewerkers van de federale diensten. In Oud-Beierland in Zuid-Holland is vannacht een plofkraak gepleegd op een juwelier. Eén persoon is aangehouden, meldt de politie. Of er iets is buitgemaakt is nog niet bekend. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af vandaag. In de ochtend kan hier en daar een buitje vallen. Later kans op onweer bij 25 tot 29 graden. heb ik ook twijfels. Maar wanneer je praat over je zorgen, is het nooit te laat, ik zal je horen. Hoop is, weet je nog wat hoop is? Ben je vaak alleen tussen de mensen, niemand die wat weet van jouw ellende. Als jouw vader of jouw moeder jou niet ziet of jou niet hoort, als je zoveel steeds moet voelen gedachten je verstoord, Hou me vast, ik kan je dragen. Tot jouw angsten zijn verteerd. Wees niet bang om te gaan praten. Ik luister naar je elke keer. Als jij nog steeds je schaduw draagt. Kom dan naast me staan. Ik ben hier voor jou, ik wil jou verstaan. en laat dan weten hoe jij dat hebt gedaan, om welke reden. Vieren, wat zoveel nog te vieren. Als je dat vergeet, mag jij me vragen hoe ik dat toen deed in mijn verhalen. Maar als jouw vader of jouw moeder jou niet ziet of jou niet hoort, als je zoveel steeds moet voelen, gedachten je verstoort Hou me vast, ik kan je dragen Tot jouw angsten zijn verteerd Wees niet bang om te gaan praten Ik luister naar je elke keer Want Als jij nog steeds je schade draagt Kom dan naast me staan Ik ben hier voor jou, ik kan ons verstaan to wishing these memories will fade and never do.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 Con una bomba provocante. Con una bomba provocante. Con una bomba provocante. Con una bomba provocante. Con una bomba provocante. Con una bomba provocante. Con una bomba provocante. Essa boca linda boca linda, essa boca linda. Tua boca linda, essa boca linda.